CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any in modern American politics. De hele nacht en ochtend kwamen er uitslagen binnen en nu is duidelijk dat Trump genoeg staten achter zich heeft. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Ja, dat is heel waarschijnlijk Wisconsin geweest. Eh, dat was een van de swing states waar ook Donald Trump al op voorsprong lag ten opzichte van Kamala Harris. En ook een staat waar bijna alle stemmen inmiddels zijn geteld. Dus het lijkt erop dat die staat nu de doorslag heeft gegeven om, eh, om, voor EP om de overwinning aan Trump toe te schrijven. Verschillende Amerikaanse media hadden Trump al uitgeroepen tot winnaar. Vannacht riep hij zichzelf aan uit tot winnaar. Kamala Harris heeft er nog niet op gereageerd. Nederlanders met een laag inkomen hebben minder kans om kanker te overleven dan mensen met een hoger inkomen. Volgens onderzoekers komt dat onder meer doordat armere mensen vaker al andere klachten hebben. Ook hebben ze te maken met geldstress. Bijvoorbeeld omdat ze hun werk moeilijker kunnen combineren met hun behandeling. Mensen met een hoger inkomen hebben vaker kantoorbanen. Die kunnen makkelijker een tijdje thuiswerken. De marathon van Rotterdam wordt voorlopig niet groter. De organisatie wilde het aantal lopers bijna verdubbelen naar 30.000. Maar de gemeente wil dat niet. Volgend jaar is de NAVO-top in Den Haag. En daar zijn veel agenten voor nodig die dan niet in Rotterdam kunnen zijn. En altijd alles een dicté willen winnen? Misschien is het Volendams dicté dan iets voor jou. Goede of foute antwoorden bestaan er eigenlijk niet, want het dialect heeft nog geen officiële spelling. Gisteren zaten de deelnemers in de schoolbanken en gekleed in traditionele klededracht las Volendammer Lida de zinnen voor. Die avond ging het eus humor onderskaart van die van de vreemde leug. Is het moeilijk? Ja, het is wel een uitdaging. <laughs> ja, zeker. De uitslag van dit dicté wordt gebruikt om de spelling van het Volendams officieel vast te leggen.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 Oud en wijs. dat was natuurlijk de Alan Parsons Project. En we gaan door met, ja, je bent nooit alleen, hè? Nooit. Dat zegt Jerry en de pacemaker. You never walk alone. When you walk through a storm ik ga wandelen, dan wandel ik altijd met mijn vrouw. Dus ik loop nooit alleen. En dat zegt Jerry en de pacemaker zegt dat ook. En ik, eh, ik heb nog steeds vertrouwen in je. Dat zegt Abba. I still have faith in you. I see it Through all these years, that faith lives on.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 De Goedheiligman is weer onderweg. Met op vrijdag 29 november een speciale viering in Zandvoort Noord. Aankomst op de Glemingplein. Met daarna in pluspunt het heuse Sinterklaasfestijn. Een liedjes, een dansje speciaal voor de Sint. Met wat lekkers en veel gezelligheid. Daar waar jong en oud elkaar verbindt. En dat is belangrijk. Dat is een mooie gezegde zeg met wat lekkers en veel gezelligheid. Daar waar jong en oud verbindt. Vrijdag 29 november van kwart over drie tot kwart voor vijf. Locatie Flemingplein, Zandvoort Noord. En dan gaan door met Jewel Atkins. De vogeltjes en de bijtjes. The birds and the bees. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky and a girl flowers was een Nederlandse popgroep uit Zuid-Limburg. De band had in het midden van de jaren 70 vier internationale hits op rij. Mississippi uit 1975, Georgie uit 1976, Smile uit 1976 en My Broken Souvenirs uit 1977. En daarna nog een serie hitsingles in Nederland en België. Mississippi stond in minstens 15 landen op nummer 1... maar kende geen hitnotering in de Verenigde Staten. Het land waarin die rivier stroomt. 22 platen behaalden de status van goud. Het leeuwendeel van de nummers van de band, minstens 55... werd geschreven door Werner Teunissen. Ik ga achterin volgens voor u draaien. Mississippi, Broken Souvenirs en Dowin La Bamba. Veel plezier. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world. Dit was uh, Kai Mitchell met Age by the Number. Cursus positief zelfbeeld. Als het beeld van jezelf negatief is... dan dringt de positieve informatie uit de omgeving heel moeilijk tot je door. De vaste overtuiging niet zwaar te zijn en er niet bij te horen... en niet gezien te worden... kan jouw persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. Het kan je leren anders naar jezelf te kijken. Kan jouw eigenwaarde wel een opkikker gebruiken dan is deze cursus misschien wel iets voor jou. De deelnemer is helemaal gratis en informatie en aanmelden moet je wel. En dat is telefoonnummer 5719393. En het is 19 november van 2 uur tot 4 uur s middags. En de locatie? Pluspunt. Zandvoort Noord. Love me tender love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill for my darling I love you and I always will love me tender love me long take me to your heart for it's there that I belong and will never part.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 Maar ik heb wel een leuk, liedje voor u. Red Box for America. understanding. Dat is belangrijk. En dan komt er wat achteraan. Tromgeroffel. We gaan door met een oudje. Blame it on de Bossa Nova. Idi Cormee. I was at a and and this. Op 28 november 1992 was artiest René Klein te zien in het programma De Schreeuw van de Leeuw. Met Paul de Leeuw, drie maanden later, stond zijn cover in de Nederlandse top 40. René Klein, geboren in 1962, werkte in de jaren 80 als fotomodel en stapte in de muziekindustrie. Zo was hij onderdeel van de zanggroep Bam to Bam Bam onder meer een gooi na nou, deelname van het Eurovisie Songfestival. Het grote publiek zou pas kennis maken met René Klein in 1992... in het vaderprogramma, wat ik net al zei, De Schreeuw van de Leeuw... vertelde René Klein over zijn diagnose, de ziekte AIDS. Door de openhartig gesprek van zijn leven, het virus en uiteindelijk zijn dood... met onder meer zijn vrienden en zijn vader in de zaal... won deze aflevering meerdere prijzen. Afsluitend zong René Klein een cover van Mr.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 Vorig jaar was de wisseltrofee uitgereikt aan Dini Marten Fransen... voor haar zeer diverse inzet van de medemens. Het is heel gemakkelijk om iemand te nomineren voor deze prijs. Stuur daarom voor een mailtje naar burgemeester Niek Meijerprijs gmail.com met de naam van degene en het volgens u verdient om het in het zonnetje gezet te worden. Mocht u niet meer Munt u niet kunnen of willen mailen... dan kunt u ook uw nominatie schriftelijk inleveren bij de receptie van het Raadhuis aan de Zwaluweestraat nummer 2. The same as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and to the back. Stop. Eh, True Barricade van de Spandau Ballet. En het eerste uur zit er alweer op. En ik ga eindigen met een, ook een oudje, een lekker oudje. De Archies, met Sugar Sugar. En ik hoop u weer terug te zien naast het nieuws en de boodschappen.